ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Staten en de Europese Unie overleggen over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse minister van Financiën zinspeelde eerder al op extra heffingen voor landen die olie uit Rusland importeren. En vorige maand gebeurde dat al met India. En Moskou zegt dat strafmaatregelen niet zullen leiden tot verandering van koers in die oorlog. Vandaag werden voor het eerst baby's ingeënt tegen het RS-virus. Voor de meeste mensen stelt dat niet zo heel veel voor... maar jonge kinderen kunnen er ernstig ziek van worden. Elk jaar komen zo'n 150 baby's zelfs op de intensive care... na een besmetting met RS. Het inenten is niet alleen goed voor de gezondheid van de baby zelf, zegt deze verpleegkundige. Daarnaast zullen we ook in de Nederlandse ziekenhuizen merken dat er eh, minder eh, opnames zijn van jonge babytjes in het ziekenhuis en op de kinder-IC. En dat zorgt weer dat de eh, last, de zwaartelast in de ziekenhuizen minder wordt. In landen waar al wordt geprikt tegen het virus is het aantal ziekenhuisopnames volgens het RIVM met 80% gedaald. Clubs en supporters moeten zwaarder en sneller straf krijgen bij racistische incidenten. Daarvoor pleit de vakbond van betaalvoetbalspelers... na aanleiding van een incident van afgelopen weekend in Leeuwarden. Supporters van Cambuur maakten zaterdag apengeluiden... toen Willem II-speler Samuel Bamba werd gewisseld. En ben je van plan om op citytrip naar Londen te gaan... dan wordt dat flink lopen of diep in de buidel tasten voor een taxi. Het metronetwerk ligt grotendeels plat door een staking van het personeel. Die willen een hoger salaris en een kortere werkweek. Zo'n 3 miljoen metrogebruikers moeten nu elke dag een ander vervoersmiddel vinden. Volgens correspondent Fleur Launsbach is er onder reizigers veel kritiek op de actie. Ze verdienen eigenlijk al, deze medewerkers voor de metro, al zo'n 70.000 euro per jaar. Dus dat is eigenlijk meer dan bijvoorbeeld een politieagent of een leraar. Dus ja, er is best wel weinig begrip eigenlijk en heel weinig steun eh, voor deze staking onder de Britse bevolking. Omdat dus andere groepen, zoals leraren, eigenlijk minder verdienen en ook hogere salarissen willen. Tijdens de ochtendspits ontstonden er al flinke rijen bij bushaltes en taxis gooiden zelfs hun prijs omhoog. Het weer is bijna overal droog. Vanavond en vannacht komt er regen vanuit Duitsland. En morgen is het dan ook bewolkt en regenachtig. Alleen in het westen schijnt af en toe de zon en het wordt wat frisser. 13 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopend Velsen een half uur oponthoud. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bottenverdorp en Amsterdam-Gaasperdam. 20 minuten extra reistijd. de ring van Amsterdam de A10 Oost en Noord richting Zaanstad een half uur. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden...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 Het grootste au-pair-bureau van Nederland verliest zijn vergunning, meldt Nieuwsuur. Nina Kerr stond al onder scherp toezicht vanwege misstanden. Zo werden au-pairs niet goed gescreend en waren hun papieren niet op orde. In Nepal heeft de politie geschoten op demonstranten die het parlementsgebouw bestormden. Daarbij zijn zeker 19 mensen gedood. Tienduizenden Nepalezen protesteren tegen een verbod op sociale media en corruptie bij de overheid. In Londen rijden dagenlang geen metro's. Het personeel staakt tot en met donderdag voor meer loon en een kortere werkweek. De staking leidt tot meer files op de weg en lange rijen bij bussen en treinen. Het weer, een mix van zon en wolken bij zo'n 22 graden. Morgen op veel plaatsen regen. Het meeste valt in het zuidoosten bij maximaal 20 graden.